Annette Schut met het NOS Journaal. De rechtbank in Rotterdam heeft een man veroordeeld tot bijna twee jaar cel... voor het aanranden van elf vrouwen. Dat deed hij in 2024 en begin 2025. Vooral tijdens uitgaansmomenten, s'nachts en s ochtends vroeg. De man fietste in Rotterdam van achter naar de vrouwen toe... betastte hen en zei dan sorry, sorry. Volgens de rechtbank veroorzaakte de golf van aanrandingen... gevoelens van angst en onrust onder jonge vrouwen in de stad... De man verbleef destijds dus illegaal in Nederland en werd in april vorig jaar opgepakt in Spanje. In Wallonië mogen robotgrasmaaiers s'nachts niet meer maaien. De maatregel moet egels en andere nachtdieren in dat deel van België beschermen. Ook in Nederland worden egels s'nachts weggemaaid, zegt de egelbescherming... vaak met de dood tot gevolg doordat hun huid wordt weggesneden. De organisatie hoopt daarom dat ook Nederlandse gemeentes met dergelijke verboden komen. En dat mensen zelf besluiten hun gazon niet s'nachts te laten maaien. De boetes voor het verkopen van illegale vapes gaan, als het aan minister Hermans ligt, flink omhoog. Ze werkt aan een wetswijziging, waardoor het ook in voorraad hebben van illegale vapes verboden wordt. Als een verkoper voor de eerste keer wordt gepakt, kost dat straks ruim 2000 euro, 700 meer dan nu. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in Friesland een illegale slachterij ontdekt. In een schuur bij een boerderij werden schapen zonder verdoving gedood en geslacht. Tijdens de inval waren zeven mannen aan het werk. Volgens de NVWA is de kans groot dat er al dagenlang werd geslacht op de boerderij. Waarschijnlijk gebeurde dat op bestelling. De mannen riskeren forse boetes en een celstraf. Het weer, droog en geregeld zon bij 10 tot 14 graden. Morgen eerst geregeld zon, later bewolkt en regen. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de N201 uit Horen richting Hilversum... voor de aansluiting met de A2, 20 minuten vertraging. De N201 Hilversum richting Uithoorn tussen Loensloot, Loenersloot en Winkeveen en kwartier.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 I ain't trying to lead you on, just wanna ask if you might wanna give me your name, explain your status. You know I see you time to time, you seem available. Don't mean shit, I know these bitches wanna settle you.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 Treinverkeer op de Betuwe-route ligt al enkele uren stil door een klimaatprotest. Tientallen actievoerders hebben tussen Lent en Elst in Gelderland de sporen geblokkeerd. Ze protesteren tegen het vervoer van fossiele brandstoffen als kolen. De staat gaat in hoger beroep in de Greenpeace-zaak over de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire. Eind januari oordeelde de rechter dat het eiland beter beschermd moet worden tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 10 tot 14 graden. Dit is ZFM. time. I hope. show the whole world what I do. Now I'm turning the cameras back on you. same spotlight that once gave me fame. Trying to dirty up witness name. No, no. Never, never thought, never thought, never thought. Never, knew, never knew that you would do this to me. Do this to me. Try to ruin, me. Be my enemy. Never, thought, never thought, never thought, that you. That cannot deny. I've always been in. I watch you stand as a snowman. I don't see change. You're always a mountain.